Mark Visser met het NOS-journaal. De provincie Groningen heeft het meeste lijden van de wateroverlast. De 800 mensen die vanochtend uit de dorpen langs het Eemskanaal zijn geëvacueerd mogen nog niet naar huis. De dijken zijn te instabiel. Morgenochtend wordt bekeken of het dan wel veilig is, maar het water blijft volgens de voorzitter van de veiligheidsregio een groot probleem. 40 mensen die in het gebied wonen weigeren hun huis te verlaten. Zij worden met sirenes gewaarschuwd als de dijken het begeven. Joran van der Sloot zegt dat hij Stephanie Flores niet heeft vermoord om haar geld. Voor de Peruaanse rechtbank zei hij dat hij onschuldig is. De rechter heeft hem tot woensdag de tijd gegeven om hierop terug te komen. Als Van der Sloot dan toch bekend dat hij Flores heeft vermoord om haar geld, moeten de rechters uiterlijk volgende week vrijdag uitspraak doen. Als de 24-jarige Nederlander blijft ontkennen, gaat het proces gewoon door. Zijn advocaat zegt dat Van der Sloot de studenten in een vlaag van woede heeft gewurgd. Zo sprake zijn van doodslag en niet van moord zoals in de aanklacht staat. In Peru staat op doodslag maximaal 20 jaar gevangenisstraf, 10 jaar minder dan de maximale straf voor moord. Op de Arabische Zee is een groep Iraanse zeelieden gered door de Amerikaanse marine. De Iraniërs werden met meer dan 40 dagen man gegijzeld door Somalische piraten. Mariniers van een Amerikaans vliegdekschip hebben de zeelieden bevrijd en de piraten gearresteerd, zegt de Pentagon. Vliegdekschip gaat op termijn terug naar de Amerikaanse vloot in Bahrein. De bevrijding van de Iraniërs door de Amerikanen is pikant, omdat de twee landen voortdurend met elkaar in conflict zijn. Op het Europees kampioenschap Allround schaatsen staat Irene Wus na twee afstanden op de tweede plaats. Ze eindigde op de 3000 meter als vijfde en werd tweede op de 500 meter. De leider in het klassement is de Duitse Claudia Peckstein. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en vannacht valt hier en daar regen. Morgen begint regenachtig, in de middag ook wat zon bij een graad of 9. Dit, was... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat file bij Hoogmade 4 kilometer na een ongeluk.